Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. En het produceren van kinderporno, ook in Nederland. Dat meldt justitie in de VS. De man van 43 heeft de Amerikaanse nationaliteit, maar verbleef in Amsterdam. Hij zou tussen 2003 en 2009 minderjarigen seksueel hebben misbruikt... en daar foto's en video's van hebben gemaakt. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de VS, Mexico, Costa Rica en Nederland. De verdachte werd opgemerkt toen hij kinderporno uploadde naar Microsoft SkyDrive... Een dienst waarmee documenten online bewaard kunnen worden. De man verscheen al op 26 december voor de rechter in de Californische stad Fresno. Maar zijn uitlevering werd gisteren pas bekendgemaakt. Op de afrit van de A32 bij Wolvenga heeft een motoragent een waarschuwingsschot gelost. De agent achtervolgde rond middernacht een man die ergens in de buurt zou hebben ingebroken. Een woordvoerder van de politie zegt tegen de NOS dat de man heeft geprobeerd in te rijden op de motoragent... die daarop zijn wapen trok en schoot. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Of de inbreker is opgepakt is nog onduidelijk. De afrit van de A32 bij Wolvenga was een tijd afgesloten voor sporenonderzoek. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij een aanslag bij een tankstation zeker negen doden gevallen. Dat zeggen activisten van de Syrische oppositie. Er zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. De activisten zeggen dat bij een benzinepomp een autobom ontplofte... waar veel mensen in de rij stonden om te tanken. Het is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Maar de Syrische staatstelevisie noemt de daders terroristen. Dat is de gebruikelijke benaming van het regime van president Assad voor de opstandelingen.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 Hey, DJ Draai nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis En ik ga door tot ochtends laat Hey niet naar huis Iedereen zit aan de energy drinks Maar ik focus op mijn meisje, meisje. Zij danst op de maat, maar Hou er in de gaten al een tijdje, tijdje.